Marjan Koekoek met het NOS Journaal. In een presidentiële verklaring heeft de VN-veiligheidsraad Syrië veroordeeld voor het gebruik van geweld tegen demonstranten. De 15 leden van de Veiligheidsraad werden het niet eens over een resolutie. Er kunnen daarom geen sancties aan de veroordeling worden verbonden. De Syrische bondgenoot Libanon blokkeerde de verklaring in de Veiligheidsraad niet, maar neemt wel afstand van de tekst. In Syrië worden anti-regeringsdemonstraties al maanden hard neergeslagen. Daarbij zijn honderden mensen om het leven gekomen. Een van de laatste opnamen van Amy Winehouse wordt binnenkort als single uitgebracht. Dat heeft jazzzanger Tony Bennett bekendgemaakt, die in maart een cover van het nummer Body and Soul met Winehouse opnam. De opbrengst van die single gaat naar een nieuwe stichting voor drugsverslaafden. De vader van Winehouse is die stichting nog aan het opzetten. Amy Winehouse overleed bijna twee weken geleden. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. In Amerika is oud-sportman en acteur Boba Smith overleden. Smith speelde American football op hoog niveau in de jaren 60 en 70. Met de Baltimore Colts won hij de Super Bowl. Daarna werd hij acteur met gastrollen in tv-series als Charlie's Angels, MacGyver en Taxi. Hij werd het bekendst met zijn rol van Moses Hightower in de filmreeks Police Academy. Baba Smith, die eigenlijk Charles Aaron Smith heette, is 66 jaar geworden. FC Twente heeft zich in Roemenië verzekerd van Europees voetbal. Het 0-0 gelijkspel tegen FC Vaslui was voldoende omdat Twente de eerste wedstrijd met 2-0 had gewonnen. Vrijdag wordt de tegenstander in de laatste voorronde van de Champions League bekend. Bij winst speelt Twente in de Champions League. Bij uitschakeling is het automatisch geplaatst voor de Europa League. Het weer in het noordoosten nog een bui. Verder opklaringen met kans op mist. Overdag zonnige periode later bewolking en weer kans op regen.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 Besides, he drink too much and smoke too many. And I be working out every day thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love. that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream. Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. But your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. It seems to be enough to satisfy your needs, but there's a deeper level if you follow our lead. you at the mall, standing at the payphone about to make a call. I had a vision, it was me on the other end, telling you come by, and then you walked in. I touched you gently with my hands. We talked about traveling to distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly and you yearned for more experience pleasure unparalleled. Into an ocean of love, we both fell. Swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging with each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, it won't come true.